Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De automobilist die de afgelopen avond in Heerlen... een gebouw van het Zuiderland ziekenhuis binnenreed... is aan zijn verwondingen overleden. De Limburgse politie spreekt van een noodlottig ongeval. De schade is groot. Verschillende ruimtes zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar. Omwonenden van het ontplofte pand in de binnenstad van Utrecht moeten de nacht ergens anders doorbrengen. De brand is geblust, maar verschillende gebouwen zijn instabiel. Ook wordt er nog gezocht naar mogelijke slachtoffers, hoewel er niemand vermist is. Een zogeheten USAR-reddingsteam is met een speurhond in Utrecht aangekomen. Tientallen woningen zijn afgesloten van gas en elektriciteit. Burgemeester Dijksma zegt dat ze wil kijken wat er mogelijk is voor bewoners die hun huisdier willen ophalen. De Venezolaanse oppositieleider Machado heeft in het Witte Huis... haar Nobelprijsmedaille aangeboden aan president Trump. Of hij de medaille heeft aangenomen is niet bekend. Trump maakt er geen geheim van dat hij graag de Nobelprijs had willen krijgen. Maar het Noorse Nobelinstituut zegt dat de prijs niet overdraagbaar is. Machado is Trump dankbaar voor zijn ingreep in Venezuela... waarbij president Maduro gevangen werd genomen. Tot nu toe voelt Trump er niets voor om Machado in het zadel te helpen. Hij noemde haar een aardige vrouw, maar niet geschikt om Venezuela te leiden. FC Volendam heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het bekertoernooi. De Volendammers wonnen in Rotterdam met 2-1 van Sparta. Het winnende doelpunt viel in blessuretijd. Eerder op de avond versloeg Heerenveen thuis RKC Waalwijk. Het werd 3-1. Daarmee zijn nu zeven van de acht kwartfinalisten bekend. Dinsdag gaat NEC nog op bezoek bij amateurclub De Treffers in Groesbeek.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 stop drop to an all flop hot cheese. Queen of Fox Independence She got soul in the beauty of a melody. Ja, ik ga door. En jij, wat doe ZFM. the one thing that you shouldn't do. Don't let this feeling take over you.